Jan van der Putten met het NOS Journaal. De VS heft alle sancties tegen Syrië op. President Trump kondigde dat aan op een persconferentie in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Voor de val van dictator Assad hadden de sancties een belangrijke functie... maar volgens Trump moet het land nu verder. Syrië is blij met het besluit. De Amerikaanse president begon vandaag in Saoedi-Arabië aan zijn rondreis door het Midden-Oosten. Hij gaat ook naar Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. De laatste Nederlandse Normandië-veteraan is overleden. Max Wolf uit Arnhem was 14 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Vanwege zijn Joodse achtergrond vluchtte hij met zijn vader en moeder... en kwam uiteindelijk als tolk terecht bij de Britse en Canadese troepen. Hij ondersteunde hen bij de bevrijding van Frankrijk, België en Nederland. Defensieminister Brekelmans noemt hem op X een moedige en inspirerende veteraan. Max Wolf was 99. Studenten, universiteiten, hogescholen en sportorganisaties maken zich zorgen over nieuwe financiële ingrepen van het kabinet. Daardoor dreigen zo'n 123.000 studenten hun sportfaciliteiten te verliezen. De organisaties roepen de Tweede Kamer op om de maatregelen terug te draaien. Na de brand in die dam doet de politie forensisch onderzoek. Tot nu toe zijn er geen directe aanwijzingen gevonden voor brandstichting. Vier woningen in die dam werden vannacht verwoest en twee zijn beschadigd. De 24 getroffen bewoners worden opgevangen. Telstar is de nacompetitie voor een plek in de eredivisie goed begonnen. De voetbalclub uit Velsen versloeg ADO in eigen huis met 2-0. Zaterdag is de return in Den Haag. Vanavond is er nog een wedstrijd in de nacompetitie. De Graafschap neemt het op tegen FC Dordrecht.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 Onmiskenbaar. Ook een orkest, uh, kwartet dat een hele tijd heeft geopereerd. Zij waren de eerste die kwamen optreden in smokings. En Daarmee bestempelden zij eh, optredens van jazzgroepen als eh, eh, waardig en ehm, gepast, of passend, hoe je het ook mag noemen. Er is altijd wat voor te zeggen. Er is natuurlijk net zoveel vreugde bij en rokerig hol... waar groezelige muzikanten de mooiste dingen doen... of een concert waar je, concertzaal waar je in stoeltjes eromheen zit gedrapeerd en aandachtig kan luisteren en het muis stil is. De Modern Jazz Quartet, Moving Nicely. de Modern Jazz Quartet. Ik heb op de draaitafel liggen... allemaal in het kader van eh, de muziek uit de bevrijdingstijd... maar natuurlijk ook veel muziek uit de tijd daarvoor. Maar ik, zoals ik in het eerste uur al zei... de bevrijdingstijd het doet dan eh, iedereen weer terugdenken... aan het feit dat heel lang swingmuziek niet eh, gehoord, gedraaid en gespeeld mocht worden... En toen ineens mocht het weer. Bob Crosby, de jongere broer van Bing Crosby. Eh, Bing Crosby was dan bekend om zijn zoetgevoiste, uh, mooie warme stem. En die Bob Crosby die ging meer op de jazzy tour. Hij was een uitstekend entertainer en had een allemaal eigen goed eh, samengestelde orkesten. En hij was een, een goede zanger. En hij leidde al die orkesten door alle tijden en perioden heen. Is tot eind van zijn leven actief gebleven. We gaan luisteren naar uh, Vieni Vieni. Crosby. In de, de vooroorlogse jaren had je een hele grote periode... waar grote dansorkesten eh, helemaal in waren. Mensen gingen dansen, eh, al of niet wild dansen eh, in je gewone klofje. En je had ook danswedstrijden die uren konden duren... en de winnaar werd, kreeg dan geld in de crisistijd. En je had natuurlijk ook prachtige grote zalen... mooi aangekleed met mooi spelen in het orkest. Die Bob Crosby, die B, die we net hoorden... had een, eh, een zogenaamde hot band... waar, eh, dus, eh, waar er geschetterd wordt en... Ja, dat heeft een bepaalde invalshoek. Daar wordt veel geïmproviseerd wat niet op papier staat. Maar je had ook de gerenommeerde dansorkesten. Zoals bijvoorbeeld het orkest van Artie Shaw. Daar werd keurig gestijldans en die waren razend populair. En in de jaren 40, van het ene moment op het andere, was het afgelopen. En het is eh, nooit meer goed gekomen. Ja, je hebt tegenwoordig nog veel big bands, maar dat zijn allemaal eh, veelal amateurbands die eh, spelen om het spelen, om het samenspelen. Omdat ze dat leuk vinden. En het is mooi om te horen, maar het is een, een, een beduidend ingekrompen richting in de jazzmuziek. Artie Shaw met zijn orkest. We gaan luisteren naar een, eh, een klassieker. It's Wonderful. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Jack McDuff, de man die eh, de jazz op het orgel heel bekend heeft gemaakt. <laughs> I, eh, ja, Jack McDuff. Ik ga het laten horen. Ehm, Oordeel zelf, zou ik zeggen. Jerry Weldon op tenorsax. Walking the Dog. Thank you. Jack McDuff. Walking the Dog. Ja, Fats Domino, die hoort eigenlijk een beetje in de randen van dit programma thuis... maar eh, mag zeker niet worden vergeten. Beroemd geworden met eh, het kortste singeltje dat ooit is uitgebracht. <laughs> Ehm, ja, Blueberry Hill. Daar heeft hij er miljoenen van verkocht. Het kan raar lopen maar een uitstekende muzikant uit een zeer muzikale familie. Weer zoals zoveel uh, uit de, eh, eh, de, opleiding begonnen in het kerkkoor. Uh, of in de begeleiding van het kerkkoor. er zijn er zoveel die daarmee groot zijn geworden. We gaan luisteren naar hem. Nobody needs you like me. every time that I come calling on you. You got a hundred million things to do. For everybody in your family. But nobody needs you, nobody needs you like me. You like me. I need your kisses by the dozen. I need your arms to hold me tight. Like a dog without a bone. I'm all alone and that ain't right. Baby, when you hear me knocking on your door. At the time that you start sweeping the floor tenderly. Cause nobody needs, nobody needs you like me. gaan we naar Oscar Peterson aan de piano... Herb Ellis gitaar, Ray Brown op de bas... en niemand minder dan Mr. Buddy Rich op het slagwerk. 9-2 Special. verzorgd. Oscar Peterson en zijn kwartet. Het is eh, niet voor niks natuurlijk hoogstaand en wereldberoemd. Iedereen doet wat hij moet doen. Ze hebben er plezier in. Ze spelen elke noot die gespeeld moet worden. En eh, er zijn geen hanen. Er is geen hanengedrag. Het is de perfecte combinatie. Paul Anka. Paul Anka, die heeft eh, heel veel popmuziek gedaan. Maar heeft ook met big band mooie dingen opgenomen. Luister zelf. Time after time. lying in my bed I hear the clock tick and I think of you caught up in circles. Confusion is nothing new. Flashback, warm nights almost left behind. Suitcase of memories. Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead you're calling to me. I can't hear what you have said. Then you say, Go slow, and I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'm waiting. Time after time, time after time, time after time. after my picture fades and darkness was turned to gray. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me time after time. time. a second hand on one Anka met zijn big band. Eh, de luisteraars die later hebben ingeschakeld... vertel ik nog een keer dat vanmiddag... het laatste concert van dit seizoen is in de reeks Jazz in Zandvoort. Eh, tijdelijk wordt dat gehouden in Nieuw Unicum. Om half drie vanmiddag. En vandaag is het eh, de afsluiting van het seizoen, zoals ik zei met een ode aan Rita Reis door de zanger Jurgen Donkers. En er zijn nog wat kaarten, dus ik zou zeggen... ga erheen en wees je verzekerd van een fantastisch mooie muzikale middag. Vandaag half drie. Dus jazz in Zandvoort. Gehouden in de grote zaal van Nieuw Unicum. Ja, maar het programma is nog niet klaar hier aan de draaitafel. Een snelle samba, de altsax van Richie Cole. En het stuk heet High Fly. Dat was eh, de alt-sax. De alt-sax van eh, Richie Cole. Ik heb nu op de draaitafel Shirley Horn... Ja, Shirley Horn, een zangeres die ook eh, meer dan uitstekend piano speelde. En ehm, <clears throat> die eigenlijk hoorde, volgens de kennis, tot een, eh, een groep van... Eh, een beperkte groep zangeressen... die allemaal wereldwijd werden genoemd de top. Billy Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan en Shirley Horn. Ik ga laten horen een stuk Making Whoopie. Een klassieker, zullen we maar zeggen. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season. another reason for making whoopee. A lot of shoes, a gang of rice. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little love nest down where the roses cling. Picture that same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious. He even sews. But don't forget, folks. That's what you get, folks, for making movies. Another year, or maybe less. What's this I hear? Well, can't you guess? She feels neglected, and he's suspected of making movies. She sits alone most every night he doesn't phone her, he doesn't write. He says he's busy, but she says, Is he? He's making whoopee. He doesn't make much money, only 5,000 per. Some judge who thinks he's funny says you pay six to her. He says now judge, suppose I fail. He says son, right into jail. You'd better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. It's cheaper, you better keep her than making whoopee. says, Now, judge, suppose I fail. The judge says, Son, right into jail. You'd better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. keeper. I think it's cheaper than making whoopee. Shirley Horn. Louis Prima. Ja, die kunnen we ook niet overslaan. Geboren in 1910 en 78 overleden entertainer, zanger, acteur en trompetist. De King of Swing werd hij destijds genoemd. En eh, ja, natuurlijk een ongelooflijk artiest. Eh, fantastische dingen gedaan. Heel veel shows en eh, alles, alle richtingen, uitstapjes naar de pop en de rock. En heeft zijn stem gegeven ook nog aan de Amerikaanse tekenfilm Jungle Book, Koning Louietje. En geweldig. Op allerlei, eh, op allerlei fronten. We gaan luisteren naar I'll Be Glad When You're Dead, You Rascal You. I'll be glad when you're dead, you rascal you. You rascal you. I'll be glad when you're in your grave, you dog. Dirty dog. When you're dead and in your grave, no more ravioli will you crave. I'll be glad when you're dead, you rascal you. You rascal you. I'll be glad when you're dead, you rascal you. You rascal you. I'll be glad when you're in your grave, you dog. Dirty dog. I invite you to my house for a meal. All my meatballs you try to steal you're a dirty dog. You're dirty dog. I will be glad when you're dead, you rascal, you. I'll be glad when you're a young grave, dog. Dirty dog. I'll be standing on a corner plastered when they bring your body by. Mm, you're a devil, you. Prima en zijn orkest. ZFM Jazz op zondag, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer... zit er weer op helaas. De twee uur zijn voorbij gevlogen. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik ga besluiten met een, een kraakstem... maar wel een eh, echte stem van de oorspronkelijke countryzanger Willie Nelson... die eh, een klassieker op de plaat heeft gezet. Georgia on my mind prettige zondag. En tot volgende keer. Volgende week zit mijn collega hier om weer mooie muziek te draaien.